7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schiphol zet alles op alles om te voorkomen dat het in de zomer net zo'n chaos wordt als in de meivakantie. Dat heeft staatssecretaris Dijksma afgesproken met de luchthaven en de KLM. Tijdens de meivakantie was het zo druk dat sommige reizigers hun vlucht misten. Komende zomer worden in de vertrekhallen meer mensen ingezet om de handbagage te controleren. En ook gaat Schiphol beter zijn best doen om passagiers die hun vlucht dreigen te missen voorrang te geven. Dijksma zegt dat er niet alleen afspraken moeten worden gemaakt voor de zomer, maar ook voor de langere termijn. Van de ongeveer 100 hooligans die gisteren in Rotterdam werden opgepakt... zitten er nog 40 vast. De rest is naar huis gestuurd met boetes en dagvaardingen. Op basis van videobeelden worden nog verdachten gezocht. Als die zich niet vrijwillig melden, zet de politie het beeldmateriaal online. De mobiele eenheid gebruikte gisteren de wapenstok en politiehonden om de orde in Rotterdam te herstellen. Daarop kwam wat kritiek, maar volgens de gemeente was het optreden gerechtvaardigd. In Breda is een baby korte tijd ontvoerd geweest door een verwarde man. De politie begon een grote zoektocht uit angst dat de man het kind iets zou aandoen. Uit voorzorg reden de treinen rond Breda stapvoets. Na een uur werden de man en het kind gevonden in Oosterhout. De politie wil niet zeggen wat de relatie is tussen de man en de baby... maar hij zegt wel dat hij geen willekeurig kind heeft meegenomen. In een museum in de Duitse stad Karlsruhe wordt een kostbaar diadeem vermist. Het kroontje verdween uit een vitrine die onbeschadigd is. Vermoedelijk hadden de daders een sleutel. Het gaat om een diadeem van goud en platina, afgezet met 367 briljanten. De waarde is volgens het museum in Karlsruhe zo'n 1,2 miljoen euro. Het diadeem is ongeveer 100 jaar oud en was eigendom van groothertogin Hilda van Baden.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 Voor niet-Amerikanen lijkt het soms niet te begrijpen wat de Amerikanen zo aantrekt in dit soms naar onze smartlappen neigende muziekgenre. Zelf ben ik overigens ook overgoten met een country sausje. Zij het dat er best een vleugje rock and roll in mag zitten. Whiskey Gentry met Rock and Roll Band. Lekker om zo te beginnen aan de tweede uur. I wanna play in a rock and roll Welkom bij de tweede uur van Crossroads. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand en de rubrieken De Sterren van Toen en Hitsongs.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 Been a ransom if you know. heeft Willy het over het eeuwige medelijden. Het is weer zo'n typische Nelson-song geworden. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. I followed you to hell and back. I'll follow you again. No matter where you take me, it's someplace that I ain't been. And I'll go to hell believing true love, you're still my friend. From the start to the finish, and until the bitter end, I live my life believing True love, you're still my friend. The whole damn thing is over, and we reach our journey's end. I'll leave this world believing in true love. You're still my friend. The road was always rocky trouble waiting around every bit. I'll go to hell believing in true love. You're still my friend. You taught me how to twist and turn and bend before I break. And fake it till I make it, all for true love's sake. I'd do it all again. But I'll leave this world believing in true love. You're still my friend. When the whole damn thing is over, never to be again. I'll go to hell believing true love. You're still my friend. I can't escape this prison, the cell I'm living in. Where memories guard the image and true love. You're still my friend. Zij werd geboren op 10 februari 1964 in Gauss, Texas, in een familie van gospelzangers. Op haar veertiende was ze soliste in het plaatselijke koor. Later studeerde ze muziek en geluidstechniek en werd zangeres in een bluesband en trad veelvuldig op in bars. Richland Woman Blues, een gospel in de oude stijl waarbij Ruthie Foster klinkt alsof je een 78 toerenplaat op hebt staan. Maar het geheel is niet storend, het klinkt prima, het hoort bij het sfeertje. van deze week. Terry Clark bracht het met haar versie van Poor Poor Pitiful Me in de States niet verder dan een 47e plaats. Wat dat betreft deed zij het in haar thuisland Canada stukken beter. Want daar bereikte ze in 1996 de eerste plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. Oki Lafarge was onlangs in ons land. Zijn muziek is geïnspireerd door de folk en blues. En waarschijnlijk heeft hij bij zijn optreden in Paradiso ook Better Man Than Me ten gehore gebracht. Heet van de naald. night and night. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Mel McDaniel is in 2011 overleden en we kennen hem allemaal van hits als Stand Up en Babies Got Her Blue Jeans On. Ik heb echter gekozen voor een minder bekende song, Roll Your Own. It tastes too strong. Dang, paper, ain't pretty. Roll your own. Roll your own. Roll your own. Roll your own. leave a rose behind when you finally find a roll your own. Roll your own. There's raspberry, strawberry, pretty red wine. Sausage and good. the paper keeps turning, extra falls out. Don't give up, cause after a while you'll be smoking right on with a big old smile. Let them pass it along, everybody. Roll your own. When you finally get the touch, you won't smoke so dang much. Roll your Ook Emmylou Harris, hoewel nog actief, behoort langzamerhand tot de sterren van toen. De liefhebber geniet nog steeds van haar en ikzelf trouwens ook. Zeker als ze de laatste dans voor mij bewaart. Larry Mercy, een grote naam in Canada, sluit dit blokje af met een ode aan zijn thuisland. I see your beauty every morning when the sun comes shining through. I've seen countless sights like northern lights. You're an old friend, tried and true. And in years from now, I'll remember how I was proud to take a stand. I love you, Canada, my home and native land. I see our future in our children, so proud, strong, and free. One family, hand in hand, from sea to shining sea. I know this father's son is not the only one doing it. home and native land. And even with times I'm bad, and it's been hard to move. say Back to the Future. John Carter Cash, het enige kind van Johnny en June, gaf het gedicht van zijn vader Gold All Over the Ground aan Brad Paisley. Die had het nog nooit eerder gezien of gelezen, pakte zijn gitaar en begon te zingen. Het voelde net alsof mijn vader nog leefde, alsof hij er nog was, zei John Carter Cash. Paisley wist het gedicht direct om te zetten in een ontroerende ballad. Een magisch moment. De song is terug te vinden op Brad Paisley's nieuwe album Love and War. Real Country If I had you at my mercy, there's no telling what I'd do. But I'd sit and make you listen for an hour, maybe two. And then you'd know I need you every day that rolls around. And your feet would walk on velvet with gold all over the ground. soft breeze at your back, a sky full of diamonds, and your nights would not be black. Yes, you would really love it, and if you're carry you across every stream I see, and I'd bundle you in kindness until you cling to me. We'd sit beneath strong branches, my arms would twine around. I'd turn your green de rubriek Hitsongs breng ik een bezoek aan de Amerikaanse country charts. Rascal Flats is een van de populaire groepen in de States. Momenteel staan ze in de charts met Yours If You Want It. Ook Chris Stapleton is daarin terug te vinden met de voorbode Broken Halos van zijn nieuwe album. Luke Bryan sluit dit blokje af met zijn hitversie Fast. Just one more sip in this bottle of wine, a lone star hanging in the sky with a wish left on it. And it's yours if you want it. And this wildflower from the neighbor's yard, a real slow dance in the moonlight dark, this hand in my pocket. Oh, baby, just call it, cause it's yours if you want it. rickety from porch swing. Every word of every song I sing, my jacket when it's cold. Oh, baby, don't you know? You got a place to lay your head on the other side of my empty bed, and it's just made for falling. And it's yours if you want it. It's yours if you want it. yesterday Crossroads, Kees de Fast. That's the kind of car you want to drive when you're 16. Fast. That's the kind of boys that you Justin Towns Earl, zoon van alternatieve countryster en producer Steve Earl, groeide op in Nashville, het mekka van de country. Justin haalt zijn inspiratie uit zijn directe omgeving en mengt daarbij hedendaagse Americana met Southern Soul, met als sprekend voorbeeld Faded Valentine. Getipt voor de top. Faded Valentine Turned up at the corner Yeah collar stains of time. Just thought I'd tell you that I love you, that I want you always. back to days long ago. worth a dime. Oh, my darling, you'll never be forgotten. Signed at the bottom forever. wrong, right. Oh, Het is tijd om afscheid te nemen. En ik ga er als een speer vandoor in mijn Big White Volvo.